Jim, Jim, just a minute, y'all. I want to ask you something. I want you to spell something for me, Jim. Can you do that? Sure, John. But I want you to spell for me New York. <laughs> John, why you asking me to do that? I just want you to spell New York, Jim. Well, alright, I'm gonna go ahead, man. N-E-W-Y-O-R-K. That's New York, man. No, Jim, you've made a mistake, Jim. I'm gonna teach you the right way and the proper way to spell New York. Well, go ahead, John. A knife, a fork, a bottle, and a cork. That's the way we spell New York, Jim. Yeah. You see, I'm the dynamite. So all you got to do is hold me tight because I'm out of sight, you know, because I'm a dynamite. Whenever time I walk in the rain, Man, oh man, I feel a pain. I feel a burning pain, keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain.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 Sinds maart loopt in Italië een experiment met de scanners op drie luchthavens. Er zijn nog verbeteringen nodig in verband met de privacy. De scanners worden nu zo veranderd dat reizigers volledig onherkenbaar zijn. De minister denkt dat de bodyscanners vanaf eind volgende maand geleidelijk op risicoplekken kunnen worden neergezet. In het westen van Mexico zijn tien politiemensen om het leven gekomen bij een aanslag, vermoedelijk door een drugsbende. De agenten reden op een snelweg in de staat Michoacán. Toen ze stopten, omdat er een vrachtwagen dwars op de weg stond, werden ze onder vuur genomen. Ook een aantal overvallers zouden zijn gedood. Daar raakten ook politiemensen gewond. Het was een van de zwaarste aanslagen op politie en militair in ongeveer een jaar... Michoacán is de thuisstaat van president Calderón. Hij is sinds 2006 aan de macht en heeft de strijd tegen de drugskartels flink opgevoerd. Sinds die tijd zijn bij het drugsgeweld in Mexico ongeveer 20.000 mensen om het leven gekomen. De politie van Zuid-Afrika heeft de beveiliging van de voetbalstadions in Kaapstad en Durban overgenomen. Die was in handen van particuliere beveiligingsbedrijven, maar stewards en andere beveiligers voeren actie. Ze vinden dat ze te weinig betaald krijgen. Gisteren liep een demonstratie na de wedstrijd Duitsland-Australië in Durban uit op een confrontatie met de politie. Vandaag verlieten de stewards in Kaapstad hun post toen de deuren van het stadion opengingen voor de wedstrijd Italië-Paraguay.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 I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them. But you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm just for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up, everything's a stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No if fans are bust, don't try to ask him why I how can he. From infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the and fuck the whole universe. cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. Into the fans. I never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired. Perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back, click black loud. Cause I ain't playing around. It's a game called circling. I don't know how get you up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. get clean. I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you. So I could come back a brand new me. You helped see me through. And don't even realize what you did. Cause believe me, you, I've been through the ringer. But they can do little to the middle finger. I think I got a tear in my eye. I feel like the king of my world. Haters can make like bees with no stingers and drop dead. No more beef flingers, no more drama from now on. I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father. So I solemnly swear to always treat this route like my daughter and rain. Ja, en we zijn alweer bij een nieuwe uitzending van Knockout FM. Het is waar, we zijn er weer. Hé, hey, mijn, mijn toeter doet het niet. Met gevoel, Rob, met gevoel. Ja. <laughs> Godverdomme. Nou, we zijn er weer, hè? Ja, we zijn er weer. We hebben natuurlijk, eh, we zijn een beetje nog steeds in de WK's weer, want we hebben toch wel, eh, ja, wel een leuk leuke wedstrijd gehad, dat moet ik zeggen vandaag. Ik zal je even zeggen, ik heb het niet gezien. Nee? Nee. Heb jij het eigen doelpunt van Denemarken gemist? Weet je wat het is? Dat ben je niet, hè? Ik, Gek. Ik moest eh, terug naar Brabant. Waarom? Want ik was mijn portemonnee op mijn kamer vergeten. Gelerie. En dan ben je wel even onderweg. Ik, hoe laat was ik weggegaan? Twee uur van 2 tot 4, 5, 5 uur. Van 2 tot 5 ben ik uh, weg geweest. Eh. Nou, dat, dat, dat doelpunt van Denemarken dat was toch wel zo stom, jongen. Och, och, och, och, och. Hij kwam al sowieso verkeerd terecht op zijn hoofd, dus hij had sowieso al gezeten. Maar hij werd nog even mooi ingemikt door de rug van... Uh, hoe, heet die, ah, ah, hoe heet die gozer nou? Nee, niet Obama. Obama. Ah, die speelt tegenwoordig ook in de selectie. Nou, dankjewel Amerika. Obama van, uit Denemarken. Oh, hij had een hele Abu Dhabi... Uh... of weet oh, ik. Akkar Akker, weet ik wat het was. Akker. Akker, Akker, Akkerba. was volgens mij. Oh. Ik denk dat dat het, op, ik denk dat dat het was. Akkerba, Akkerba. Wat een lul, jongen. Echt, hij staat nog in de weg, jongen. Weet je wat ik dan zeg? Prutsa. Ja, inderdaad. Het is echt uberprutsen dit. Ja. Maar eh, jongens, hoe was jullie weekend? Ja, ik heb eh, flink gewerkt. Het NH personeelsfeest. Eh, ja, ik heb het gehoord. Ja. Ik heb, eh, van mijn, mijn broeder heb ik alles te horen gekregen. vandaar dat hij niet aanwezig is. Nee, die moest op de grond slapen. Het was niet helemaal goed <laughs> geweest met de kamers. Die <laughs> heeft een pijn, jongen, nou overal. Het is niet normaal. Maar dat, dat vond ik ook knap, dat hij een kamer had geregeld. Of, hij had later toch een kamer geregeld of zo? Nee, nee het was met hun afdeling was het volgens mij zo. Want hun hadden, bij, hun, bij meerdere mensen was het niet goed. Ah, drama. we zouden eh, grote kamers krijgen, maar dat was, eh, het zouden met twee, met, eh, één, nee, met twee keer één persoonsbed zijn. Mhm. Maar dat was niet helemaal goed geregeld, dus uh, er stond maar één, één persoonsbed. En ja, Tony heeft van, ja oké, dan ben ik maar geland, weet je, dan ga ik wel op de grond Nou, Dat hij, heeft meneer hij, geweten. Hij was zo lam, dat deed hij gewoon. Dat heeft hij gewoon gedaan. Hij ik lig toch wel lekker, <laughs> ik ga slapen. Ja, maar het was leuk. Groot, heel groot. En dan... Ik was zaterdag al begonnen met voorbereiden. Mhm. En eh, zondag was het feest en alles. Eh, dus het eh, was wel ah, leuk. Hey, Wen, hoe is jouw weekend geweest? Tot nu Kom erbij. Je, ik zei net dat je bij die andere microfoon moest zitten, joh. Ja, maar dat zit ja? jou. Ah. Nou, ah. wat heb ik gedaan? Wat heb ik vrijdag, vrijdag ben ik naar school, met school naar Walibi World geweest. oké, oké, netjes, netjes. netjes. Hartstikke lachen was gelukkig droog. <laughs> dus uh, ja, was hartstikke gezellig. Oké, okay, beter eh, beter. Ja, en eh, zaterdag, ja, zaterdag ben ik weer shoppen. Alweer. Maar, uh, ja, komt, ja. ik weg was. Dan Hebben jullie trouwens ook even snel tussendoor. Ik weet niet of jullie daar... Wendy, dat heb jij waarschijnlijk ook nog wel gezien erop. Daar zul je ook wel meegekregen. Of je hebt de samenvatting gezien. de wedstrijd Cameroen-Japan. Ja, wat, slecht. Wat een sloddervosserij zeg. Ja. Dat was gewoon allemaal net krap aan. Ik zeg Nederland, piece of cake. Ja, dat, wij hebben niks te vrezen. Wel een mooi doelpunt van Honda, maar uh, daar bleef het ook bij. Ja, maar dat was gewoon allemaal gewoon samen. Dat ja. was echt een toevalligheid. Hij stond gewoon toevallig vrij. In 1.0 motor, hè? Ja, <laughs> dat was echt... Eh, <laughs> God, zo. Nee, dat... Eh, ik had van Cameroen wat beter verwacht. Ja, ik had van Cameroen, eh, omdat ze ja, gewoon ook sterk zijn in de aanval. ik heb eerdere wedstrijden van, ze, van, van, de, spelers teruggezien. En dan, dan, zie je gewoon een team, jongen. Dat is, dat is, dat is maar echt magnifiek voetbal. Dat is gewoon fantastisch. Maar eh, was 1-0 gebleven voor Japan? Of? Ja, het is 1-0 eh, gebleven. Het, het, zijn nog wel vier minuten doorgespeeld. Want dat was ook met blessuretijd en zo. Oh ja. Nee, keeper was eh, eh, flink onderuit gegaan, hè? Nou, ik had wel... Eh, ik, ook, ik, heb, ik had de eerste helft heb ik gezien, de tweede helft heb ik maar half-half gekeken. De eerste helft heb ik volgehouden, maar jongens, wat slordig. het was op een gegeven moment gewoon overtikken. Het was gewoon de keeper schoten naar elkaar. Ja. Het was van, hé keeper, vang jij hem eens. Heb jij ook nog wat te doen? dat was ook bij Nederland-Denemarken, toch? Ja, was, in de eerste helft was zo, moet ik wel heel eerlijk zeggen, Denemarken was wel, uh, maakte wel powerplay in de eerste helft. Heeft goed gespeeld. Yeah. Waren goed in de verdediging, hadden goed slot. Ja, totdat ze op een gegeven moment ja, dat probleem kregen in de tweede helft. Dat, eh, Ze gingen gewoon prutsen. Nou, nee, ze kregen op een gegeven moment een probleem. De bal werd voorgegeven. En eh, ja, die ging dus eigen goal in door een van de spelers. Van, eh, van Denemarken zelf. En ja, toen op een gegeven moment, ja, ging het, voor hun ging het eigenlijk helemaal fout. Hoe, heet die andere, hoe heet die jongen nou? Die kwam in, hij is 19 jaar. Elia was het. Elia. Elia. Ja, Nou, vanaf dat die erin kwam, is het echt regelreus voor Denemarken geworden. Van de Vaart deed gewoon kut. Hij, hij zat in zijn wedstrijd. Hij stond links, maar hij ging alsmaar naar binnen. Ja, ze bouwden wouden ook van links. Ja, wou je maar zag ook dat met Wesley. maar zag dat niet. En... Ja, maar je zag ook dat er links bijna helemaal niks stond. Weet nee, dat was ook een probleem. Dat was dus... Hij zat ook niet in zijn wedstrijd. Dat kun je ook aan. Dat zag je ook aan zijn kop. Dit heeft gewist wat hij werd. Hij van jongens, ik ben blij. Want dit, is hem niet vandaag. Nee. Maar die Elia doet goed. Oh, en ja. jong. Hij was nog eerst ja. vijf minuten het veld. Oh en druk zetten en op een gegeven moment die voorzet. Nou, van haar kwam het tegen de palen met Dirk Kuyt. Die kwam perfect aanrennen. Bam, bal in 2-0. maar nou, toen, toen ging Denemarken fout maken, want er zijn nog meer kansen natuurlijk geweest voor Nederland. Ja, ze hadden nog eh, twee keer bijna een eigen doelpunt. Ja, dat was echt gewoon, gewoon samen. Ze waren gewoon verslag, denk ik. Nou, ik zat op een gegeven moment ik zat op de bank. Ik zat samen met Tony zitten kijken. Op een gegeven moment, nou, dit, dit kan gewoon niet. <laughs> Maar sowieso, dit is weer een, mooi, eh, een wedstrijd waar Nederland weer wel over na kan denken. Ja, wel weer drie punten voor ons. Maar, ik moet zeggen, Nederland heeft het zelf in de eerste helft ook niet super gedaan. Nee, maar daar kunnen ze over nadenken. Kijken wat de fout zat. En, eh, Ja, maar dat kwam ook merendeels doordat ja, Denemarken had gewoon een ijzersterke verdediging in de eerste helft. Dat was gewoon powerplay, kan je niks anders over zeggen. Ja, maar dat kwam ook een, eh, Nederland die gaat meestal via het centrum naar binnen. Ja. Maar dus Denemarken had alles, alle verdedigers in het centrum neergezet. Ja. Dat En dan omdat Rafael van der Vaart van links wegliep, steeds, steeds naar binnen, naar het centrum gaan, kon je er niet doorheen. Ja. Dus daarom toen Elia kwam, bam, gaan. moet de Elia ook gewoon in de opstelling gewoon zetten. Ja, zou de Elia hadden ze daar gewoon sowieso al van het begin af aan neer moeten zetten. Ik denk dat je sowieso, we hadden, sowieso wel gewonnen. Maar ik denk dat je meer punten had gehad. Ik denk dat we toch wel eh, misschien toch een 3-0 wel hadden eruit kunnen slepen. Ja. Dat het gewoon vast, vast maar Maar nu kunnen ze wel weer even, ja, even gaan evalueren. Nou, ze kunnen even op adem komen, want ze hebben weer even. Ja. En ik moet zeggen, uh, nou we toch een beetje in de WK's weer zijn. Eh, we gaan eerst even een nummertje van Ruby gaan we luisteren. Yes, Michael Schultz met 65.4 hertz. Ja, en nou, daarna gaan we naar het officiële thema's, de themasong luisteren van eh, het WK. van Knan Waving Flag. En we zijn zo weer bij jullie terug met een nieuwtje. Want de priesters bestormen de Franse hitparade.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 Maar ja, dat kan beuren. Zullen wij dan eens even gaan kijken wat die priesters van onze petto hebben? Oh mijn god, ja, is goed. Waar zit hij? Even kijken. Ja, hier al. Franse priesters veroveren de hitparade. De Franse priesters Jean-Miguel Bardet en Charles Tours. en seminarist eh, eh, Gwen Gwen eh, domineren al wekenlang, wekenlang de Franse hitparade met hun cd Spiritus Die. De groep Les, Pre, even kijken, Les, Les Pretres heeft in eigen land al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Het initiatief kwam van bischop Gap Jean-Miguel Divalco Leandri. De opbrengst van de cd gaat onder meer naar de inrichting van een school voor 1700 leerlingen in Madagaskar. Het album bestaat niet alleen uit christelijke liedjes. Ook nummers van eh, onder meer eh, Jacques Brel zijn te horen. Spiritus Dij werd op 29 mei uitgebracht en staat al drie weken op rij, eh, op nummer, staat al drie weken op rij op nummer 1 in de Franse top 50. En daar doen ze goed. Echt waar, ik blijf zeggen, religie, dat is het grootste bedrijf in de hele wereld hier. Dat zeker, dat zeker. Dat, vind ik toch wel, die je zegt van, oh hé. Nee, ja. Maar stel je ervoor dat, dat, dat, dat je dat hier krijgt in Nederland. Eh, dat, dat, dat, we op een gegeven moment eh, van paus Benedictus... dat, wij, dat, dat de priesters hier eens wat moeten gaan doen. Dat eh, Pater Pedo even een lekker uh, nou, die nummertje. even een nummertje opzet, weet je. Rauw. Oh. <laughs> nou, dan krijg je van die teksten. Ik, ik dat als kleine kinderen. Weet je, dat zijn ook van die enge dingen. Oh. Ik liep me doe. Ja, <laughs> la la la. <laughs> dan ga je dat soort enge dingen krijgen. Oh ja. Oh, oh, oh, oh. oh, oh mijn god. En jongens, zijn jullie trouwens al een beetje zenuwachtig voor aankomende wedstrijd. Kijk, we hebben ze weliswaar niet spelen, maar dan kan natuurlijk nog al, van alles veranderen. Dat wil niet zeggen dat ze deze wedstrijd niet in vorm waren, Japan en Cameroen, dat ze dat de volgende wedstrijd niet zijn. Eh, ja, ik denk... Eh, ik, eh, ja, zoals iedere Nederlander het zegt, hè. Ze gaan het gewoon halen. Alleen, ik wil het wel eerst even afwachten. Ik wil het zien. Maar het is voor mij altijd nog de vraag, weet je wel met Nederland. Het is even eh, aftasten. ja. ik heb liever dat ze zo beginnen dan twee jaar geleden. Kijk, twee jaar geleden we waren echt ongeslagen. Uh, oh ja, met die uh, Ja, de pool ja. des dood. stond ik met een kop in de krant. Nederland gaat hier niet uitkomen. Frankrijk verslagen. Italië verslagen. Allemaal clubs waar ik zeg van... Weet je, goed voetbal. Roemenië eruit getost. Ja. En dan op een gegeven moment... Ja, dat, dat allemaal verslagen. Dan krijg je de volgende in de krant. Wat nou poelde en zo. Dus we waren oppermachtig. Alles eruit gegooid. Alleen daarna gaan we nummer 1 in de pool. Daarna ga je, eh, ging het fout. Tegenover Wit-Rusland. In ieder geval tegen Rusland was dat. Ja, maar oh, oh, oh. Hoe, heet, hoe heet het? Uh... Nou, ik moet zeggen, Wit-Rusland, in ieder geval Rusland, begon wel gelijk goed. Ja. Gelijk druk opvoeren ja, en dan is Nederland weg. Maar ik denk als je het nu zoals het nu gaat, dat ze dan na de pool meer kansen hebben. Ik denk het wel, gewoon ja. een beetje dat onzeker houden. Laat ze maar lekker in spanning, weten. Laat ze allemaal afwachten, wij allemaal aftasten. En wie weet komen we er dit jaar eh, komen we er weer eens. En we hebben geen tegenstander eh, Nederlandse trainer eh, nee. als tegenstander. dus dat, scheelt ook een hoop. Dat scheelt ook een hoop. Wij moeten zeggen dat Hidding het goed gedaan heeft hoor. Met zijn ja, ja, ja, Louis Vergaal, die is trouwens met Bayern München, heeft hij ook weer aan de top gebracht. Dat zou ook allemaal weer buiken, buik Hollands trots, hè? Ja. Zeggen wat je wil, maar de, de, de, de, heeft hij wel verdiend. Ja, ja, ja zeker. Dus wij Nederlanders kunnen niet alleen goed DJ'en. Wij Nederlanders kunnen alleen, niet alleen leuk, uh, leuk voetbal regelen. Nou, laten we zo zeggen. Wij Nederlanders zijn, wij zijn één brok talent. <laughs> Ja, als je het zo gaat bekijken. Het is een heel klein landje, maar er, de brokkelt mijn talent vanaf, jongen. Dus wij zijn het beste jongetje van de klas dit keer. <laughs> Vind ik, <laughs> ja. ja. Gaan we Marcus Shields nog een keertje kans we gaan hem proberen, want het klote Even kijken wat ik Nee, weer niet. Nou, dan gaan we luisteren. Eh, Milk, Milk Inc. met de Blackout.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 mind and touch your body Nee. Nee, weer niet. Dat is even zwaar kloten. Ja, wacht even hoor. Ik, eh, drama. Drama. Moet, ik zo even het ruime waarde Ja, doe jij dat eens even. Rob, dit is wat voor jou. Ja, even het ding opnieuw. Eh. Ik word gek, eh, gek word ik, Mike. Gestrest? Ja, zagrijnig. Maar, <laughs> dat is, schijnt gezond te zijn. Dat is dus ons, uh, ons ruime waarweetje. Ik zal hem eens even voorlezen. Er is niets mis met een slecht humeur af en toe. Uit een nieuw Australisch onderzoek blijkt zelfs dat het gezond voor de geest is. Iemand die zagrijnig is, denkt helderder. Zo claimt een psycholoog. Ongelukkige mensen nemen betere beslissingen en zijn minder naïef dan mensen die altijd vrolijk zijn. De psycholoog liet in een onderzoek proefpersonen terugdenken aan de goede of eh, slechte herinneringen in hun leven op die proefpersonen tests, tests ondergaan, zoals het bepalen van de waarheid van sterke verhalen. Degene met een slecht humeur presteerde hier stukken beter in dan hun vrolijke collega's. Oké. Dus, eh... Dat vind ik toch wel eh, kunst op zich. Nou, weet je wat? Ik ga in mijn hele leven lang ga ik zaggerijn. <laughs> ik word een soort van, hè? Ik word een soort van Dr. House, echt waar, in het leven. <laughs> Nee, af en toe. Niet eh, continu is ook niet goed. Jeetje, mina zeg. Err, orgodomme. Oh, oh, oh, Klote media player die vastloopt. Ah, het schiet ook weer niet op. Het schiet ook weer niet op. Oh mijn god. Hé, hey, hallo. Nee, hallo. Wat is dit? Mike. Wat is er, Rob? Waar zitten we? Vorige. Stoppen. Hé, hey, wat, wat is dit? Hey. Ik heb wat anders bij kunnen scoren. Voor de gezelligheid. We gaan zo eens even kijken wat we dan kunnen doen. Tot zo. dance and shout then. We nog even naar het uiteinde van uh, Eric Pritch met eh, Piano. Dat is volgens mij de klapmix die ik ook nog ergens ooit een keer vandaan heb getoverd. En eh, na wat kleine technische mankementjes hebben we toch een, die other way around gevonden. Om het voor elkaar te boksen. En de filler komt ook heerlijk, heerlijk spontaan aanspringen. En Rob, hoe is het nou met jou gesteld? Na onze technische mankementen. De hele computer die mij stond? Behoorlijk zagrijnig. Oké, nou je weet dat je hier werk dan wel twee keer zo goed heb, doet, hè? Ik heb eh, <laughs> Wendy nu op mijn plek gezet, want ik ben dat ding zat. Uh. Zo, zo. Doe maar, doe maar, doe maar. Oh, sorry. Hallo. Ja, ja dat, uh, ken natuurlijk ook nog, hè? Ja. Wat een stilte. Ja, wat een stilte. Ik weet even niet waar ik moet gaan verzinnen. Zullen we het oh, uur maar gewoon lekker gaan uitdraaien? Wat? Zullen we het uur maar gewoon lekker gaan uitdraaien en even kijken wat we voor het uur gaan neerzetten? Ja. ja, ja? goed idee. Dan hebben we hier Don Diablo's Double Step Remix. Come come shake, shake, come on, come on, come on, shake, shake, come on, come on, come on, shake, shake, come on, come on, come on, come on, come on. your honey bun bun, shake, shake, shake your honey bun, shake, shake, shake your honey bun bun, shake, shake, shake your honey bun, shake, shake, shake your honey bun bun, shake, shake, shake your honey bun, shake, shake, shake your honey bun bun, shake, shake, shake your honey bun, wow, wow, wow, wow, wow. I should die.